Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ...lang moeten wachten op de Russische president Poetin. Ze zouden een één-op-één gesprek hebben, maar toen Poetin eindelijk aankwam... zat iedereen al aan het diner. Poetin werd opgehouden in Belgrado, waar de Serviërs speciaal voor hem een lange parade hielden. Na het diner spraken Merkel en Poetin alsnog uitgebreid met elkaar, vier uur later dan gepland. Het ging over het staakt het vuur in Oekraïne, dat geregeld wordt geschonden. Morgen is er mogelijk een gesprek tussen Poetin en de Oekraïense president Poroshenko. Tussendoor sprak ook premier Rutte met Poetin. Hij drong aan op maximale medewerking van de Russen bij de afwikkeling van de vliegramp in Oekraïne. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door Flikken Maastricht. Dat is gisteravond bekendgemaakt op een gala in Amsterdam. De politieserie van de Avro Tros kreeg bij de verkiezing voor het beste tv-programma meer stemmen dan Penosa van de KRO en Syndroom van RTL. In totaal werden voor de televisiering ruim 725.000 stemmen uitgebracht. Dat is 45% meer dan vorig jaar. De prijs voor tv-man van het jaar ging naar Humberto Tan en Chantal Jansen werd tv-vrouw van het jaar. De award voor aanstormend talent ging naar acteur Ruud Veldkamp en het EO-programma Checkpoint kreeg de Gouden Stuiver voor het beste jeugdprogramma. De Amerikaanse politie heeft waarschijnlijk het lichaam gevonden van Misty Upham. De 32-jarige actrice is al tien dagen vermist. Het lichaam lag in een ravijn in een bos bij Seattle, niet ver van het appartement waar ze tijdelijk woonde. In de buurt lagen ook spullen van haar. Haar familie maakte zich al grote zorgen, want Upham slikte medicijnen voor psychische problemen. Misty Upham is onder meer bekend van rollen in de films August Assange County, Frozen River en Django Unchained. Het weer. Vanuit het zuiden trekt de komende uren een regengebied over het land.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 but I been out tonight. ZFM. I'm holding it er back, just wanna shout er out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even I can find a way to stop the storm.